Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in een zaak die het ministerie van Vrom had aangespannen tegen de Maastrichtse corporatie Servatius. Die bouwde voor Nederlanders appartementen in Luik. Vrom vond het onjuist dat Nederlands geld werd gebruikt voor woningbouw in het buitenland. Het Europese Hof heeft nu bepaald dat het project valt onder het vrije verkeer van kapitaal in de EU. In Heemstede is een automobilist zwaar gewond geraakt bij een ontploffing in zijn auto. Hij is een onderbeen kwijtgeraakt. Het is niet duidelijk of het gaat om een aanslag of een ongeluk. De zorg voor kinderen die met hun moeders in opvanghuizen terechtkomen schiet tekort. Dat zegt de brancheorganisatie Federatie Opvang zijn kinderen die in vrouwenopvanghuizen terechtkomen, zoals blijven mijn lijfhuizen. De kinderen waren vaak getuigen van huiselijk geweld. Maar meestal worden ze alleen beschouwd als meegekomen kind en niet als iemand die ook hulp nodig heeft. Volgens de federatie opvang komen veel van deze kinderen later als volwassenen zelf in een opvanghuis terecht. De Nederlandse spoorwegen zijn vandaag begonnen met de geleidelijke invoering van de OV-chipkaart. Die kaart kost eenmalig 7,50 euro. Daarna zet de reiziger er saldo op. Voorlopig geldt de OV-chipkaart alleen voor toertjes en enkele reizen. Mensen met een trajectkaart, abonnement of kortingkaart gaan de komende maanden over. De papieren kaartjes blijven voorlopig geldig. In Genève is internationaal topoverleg begonnen over het nucleaire programma van Iran. Behalve Iran zitten ook de vijf vaste leden van de VN-veiligheidsraad... plus Duitsland en de Europese Unie aan tafel. Inzet van het overleg is bevriezing van het Iraanse nucleaire programma... Volgens het Westen werkt Iran aan de productie van kernwapens, maar Teheran ontkent dat.